Kasper Meijer met het NOS-journaal. Na twaalf uur onderhandelen onder leiding van de Europese Unie... zijn de leiders van Servië en Kosovo het op een aantal punten eens geworden... over een plan om hun relatie te normaliseren. Kosovo verklaarde zich 15 jaar geleden onafhankelijk van Servië... maar Servië blijft het zien als een eigen provincie. De afgelopen maanden liep de spanning tussen de landen op... Vorige maand spraken beide landen in Brussel af om te werken aan het verbeteren van hun band. Afgelopen dag werd daarover doorgepraat in Noord-Macedonië. Het dodental van de krachtige aardbeving in Ecuador is opgelopen naar 12, heeft de president bekendgemaakt. Een van de slachtoffers zat in een voertuig dat werd bedolven onder het puin van een huis. Er zitten ook nog mensen vast onder de brokstukken. De beving was in het zuidwesten van het land en had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag op zo'n 80 kilometer van Guayaquil, de tweede stad van Ecuador. In de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk zijn twee mensen omgekomen door een Russische aanval, meldt de burgemeester. Ook zouden acht mensen gewond zijn geraakt. Journalisten van persbureau AFP hoorden zo'n 10 explosies in de stad. Volgens de burgemeester gebruikte Rusland clustermunitie. Die bestaat uit veel kleine bommetjes die zich over een groot gebied verspreiden. Het gebruik daarvan is volgens een VN-verdrag verboden. Maar Rusland, Oekraïne en andere landen hebben dat verdrag niet getekend. Eerder deze week werd Kramatorsk ook al door de Russen aangevallen. Langs de Maas in Limburg en België is afgelopen dag 200.000 kilo afval geraapt. Zo'n 10.000 mensen deden op ruim 200 plekken mee aan een opruimactie langs de rivier. Op andere plekken in het land gingen nog eens tienduizenden mensen naar buiten om afval te rapen. Het weer, er trekken wat buien over het land met lokaal kans op onweer. Vannacht koelt het af naar graad of 8. Komende dag overwegend droog met geregeld zon en het wordt dan 10 tot 14 graden.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 Christ. When I, you, and everyone we knew to believe, do share what was true, oh, I said, that's all day's love. That's all day's love. for the summer stars to shine. You whisper something softly I'm not meant to hear.